Dat gebeurt onder meer door radioactieve stoom te laten ontsnappen. Volgens de autoriteiten is dat niet schadelijk voor de volksgezondheid. Wel zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. De druk in de reactoren is opgelopen als gevolg van de aardbeving en tsunami van gisteren. Het aantal doden door de ramp komt waarschijnlijk boven de duizend uit. Het reddingswerk kwam vanochtend vroeg snel op gang. Japan krijgt hulp uit het buitenland. Ruim 40 landen hebben steun toegezegd. In de getroffen gebieden worden zo'n 200 medische teams ingezet. De brandweer heeft ondertussen de handen vol aan de ruim 200 branden. Op de westelijke Jordaan-oever zijn vijf leden van een Joods gezin gedood, volgens Israël door een Palestijn. De man drong vannacht in een Joodse nederzetting een huis binnen en stak de ouders en drie kinderen dood met een mes. Drie andere kinderen wisten te ontkomen. De HEMA in België verbiedt medewerkers een hoofddoek te dragen. Ook een petje en een piercing zijn voortaan taboe. De nieuwe regels gelden voor alle 80 HEMA-filialen in België. Het bedrijf wil daarmee een einde maken aan de onduidelijkheid die was ontstaan... toen een medewerkster in Genk ineens geen hoofddoek meer mocht dragen, terwijl dat eerst wel mocht. Voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen zijn bijna 100.000 toegangskaarten beschikbaar voor de Nederlandse markt. Ze worden verkocht via evenementenbureau ATP. De verkoop begint dinsdag. Daarnaast kunnen liefhebbers kaarten bestellen via de officiële website van de Olympische Spelen, maar daar moet worden gelood. De schrijver van het kerstliedje Have Yourself a Merry Christmas is overleden. Hugh Martin schreef het nummer in 1944 voor Judy Garland, die het in een musical zong. Later maakte hij het nog wat vrolijker. Martin schreef meer musicalliedjes, maar even na de nooit het succes van Have Yourself a Merry Christmas. Hugh Martin werd 96 jaar. Het weer, af en toe zon, het wordt 11 tot 15 graden.